Hun spits als nooit tevoren. Het publiek moet je dan horen. Hij is een held en hoe? En even later, dan protst hij en niet gaat er. Is hij alleen een prater? En liever lui dan moe. Ja, daar is Mario. Ster uit Rio de Janeiro. Hij kan draaien, hij kan kappen. Het is bijna niet te snappen. heeft streken, daar kan Proeks maar over spreken. En dan wordt er weer gekeken wat West erop zal doen. Hij heeft zijn kuren en legt ieder in de luren. Maar wie durft hem weg te sturen? Hoe worden ze dan kampioen? Ja, dat is Romario. Ja, dat is Romario. Mario. uit Rio de Janeiro. Sterre Rio de Janeiro. Wat een gratie en souplesse. Hij geeft altijd voetballessen. En die zijn van topniveau. Het is bijna niet te stappen ja die jongen stilt de show. En wordt het kouder, dan wordt hij zichtbaar ouder. Dan hult hij zich van schouder tot tenen in flanel. Dan denkt hij aan mama, daar aan de Copacabana. Want daar is het lekker warm, ja,